Het gaat hard met het aantal besmettingen en daarom wordt er serieus nagedacht over extra maatregelen. Maar het wordt nog een pittige discussie, zegt verslaggever Xander van der Wulp. De afgelopen weken hebben we gezien dat als het kabinet ging praten over verdergaande maatregelen... dat dat intern direct tot spanningen leidde. Wat dat betreft wordt het ook politiek de komende dagen spannend. In het overleg gaat het bijvoorbeeld over het sluiten van niet-essentiële winkels. Dan moet je denken aan tuincentra en meubel- en kledingzaken. Ook in Duitsland zijn ze bezorgd over het aantal coronagevallen. Daar overlegt de bondskanselier Merkel vandaag met de deelstaten. Merkel wil vanaf woensdag een totale lockdown. Scholen en winkels moeten dicht en mensen mogen niet meer bij elkaar over de vloer komen. Het is de vraag wat dat in Duitsland voor kerst betekent. Correspondent Wouter Zwart denkt dat deze maatregelen juist bedoeld zijn om kerst te redden. Wat doen ze? Hè? Woensdag de 16e die lockdown in laten gaan. Dat is dan nog een hele week tot kerst. Dus ze hopen dan inderdaad hè, dat de meesten in ieder geval een week eh, veilig zijn geweest... voordat ze inderdaad opa en oma met alle risico's gaan bezoeken. De politie heeft gisteravond meerdere illegale feestjes beëindigd. Bij Heerden in Gelderland werd er één gehouden in een holle buis van een viaduct. 10 tot 15 jongeren hebben een boete gekregen. Ook in het Brabantse Rosmalen gingen jongeren op de bond toen ze aan het feesten waren onder een viaduct. De organisator daar is opgepakt. Urk dan, daar was het gisteravond juist rustig volgens de burgemeester. Er waren wel jongeren de straat opgegaan met vuurwerk, maar dat liep deze keer niet uit de hand. Het is al een paar weekenden op rij onrustig in het vissersdorp. Jongeren gooiden met zwaar vuurwerk en hulpverleners werden ermee bekogeld. De ME moest toen ingrijpen. Het weer. In het zuiden is er kans op wat zon. Verder krijgen we een bewolkte dag. Vanavond en vannacht komt er regen. Het is vandaag een graad of 7. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen knooppunt Burgerveen en de Schipholtunnel een half uur oponthoud door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring.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 Samenstelling, presentatie, Arco Beuving. Ja, we begonnen met een vrolijk deuntje... wat je de laatste tijd ook nog eens op televisie hoort. Het zit onder een bepaalde reclame van een automerk, eh, realiseer ik me opeens. Ik denk, nou, dat is toch wel iets vrolijks om op deze mooie zondagochtend mee te beginnen. In eh, de, de kerstperiode. Ja, dit is, was natuurlijk Dave Brubeck en de, eh, eh, Unsquare Dance. Komt allemaal van die prachtige, fenomenale cd... Eh, Time Further Out, cd uit 1961. Mooie hoes ook, gebaseerd op een schilderij van Miro. En ja, dit is toch wel prachtige jazzmuziek ik zou bijna zeggen, het gaat een beetje naar pop toe. Eh, ja, je hoorde natuurlijk Dave Brubeck op de piano... maar die speelde niet de boventoon in dit nummertje van Unsquire. De boventoon was natuurlijk Joe Morello op de drums... en Eugene Wright op de bas. En ja, fantastisch ritme. Eh, alle ritmes op deze LP, eh, of CD moet ik zeggen, zijn natuurlijk fantastisch. Hartelijk welkom bij CFM Jazz. We gaan er iets moois van maken vandaag. We lopen natuurlijk naar de kerst. Nou, we zijn met Dave Brubeck begonnen. Al had hij maar een klein aandeeltje in dat nummer. Maar in dit, eh, ja, deze komende twee uur heb ik wat pianisten die op een rijtje gezet. Natuurlijk doen we er ook een beetje kerst door. Er zit natuurlijk ook saxofoonmuziek in. En natuurlijk niet vergeten, ik ben nogal op vocale jazz. Ook een aantal zangeressen. Maar goed, we eh, eh, we koersen af op de kerst. En als het om de kerst gaat, dan kan je eigenlijk niet om een cd heen... die van Claire is. Claire Thiel, een Engelse jazzzangeres en presentatrice bij de BBC. Heeft ooit eens een kerstcd gemaakt. Eh, die heette, moet ik even opzoeken, Jing, Jingeling heet die kerstcd. Er mooie nummers op. En ik doe deze keer Warm December. slow. My arms so loving, a kind of oven to melt the sleep. vrolijke klanken van Claire Thiel... die natuurlijk al helemaal klaar is voor de kerst. Eh, hoe ver ben jij? Heb je al een boom in huis staan? Branden de kaarsjes al? Of eh, moet je nog op pad? Nou, het is misschien, eh, dan moet je snel zijn, want de kerstbomen gaan hard, begreep ik van mijn buurman, die altijd een hele grote voorraad ziet weg te verkopen. dan schakelen we weer terug naar de jazz en dan kom ik terecht bij Lou Donaldson, een bekende alt-saxofonist, die eigenlijk een grappige LP gemaakt had. Een album was dat, Quartet, Quintet, Sextet. Dat zijn eigenlijk de vroegste opnames van Lou Donaldson. Dit is ik zelf een hele mooie. Loose Blues. 52 denk ik, zo'n beetje mooie klanken. En dat geldt ook voor de volgende zangeres. Haar naam is eh, Cat Edmondson. En ja, dat is wel een zangeres met een, eh, een jazzzangeres met een bepaalde ja, timbre, zou ik zeggen. Doet me een beetje aan Blossom Derry denken. Die heeft eh, in 2002 een cd uitgebracht. Dreamers Do heet die cd. En dat is ook de hoes is mooi. Dan zie je haar zitten voor een venster en ze kijkt in een door, door dat raam naar buiten, ziet wat sterren prachtig hoes. En dat is muziek geïnspireerd op, eh, uit de Disney films. En ik heb gekozen voor, eens even kijken welke ik uh, uitgezocht... A Dream is a Wish Your Heart Makes True. Kate Edmondson, kom zo. that you wish will come true. van wordt. een eh, poosje geleden was ik aan het lezen in een jazz-tijdschrift... Eh, en daar stond een heel artikel in over eh, een pianist, Arnold Klos. En eh, ik moet bekennen dat ik daar eigenlijk niet van gehoord had. Maar toen ik dat artikel las, ontdekte ik dat deze eh, persoon, een Amsterdammer... die eh, ja, toch aardig wat muziek gemaakt heeft... en zelfs in Japan heel erg geliefd was. Want ik begreep dat hij nog in het, dat hij eigenlijk vanaf 2014... nog een aantal cd's heeft opgenomen... die allemaal in Japan ook zijn uitgebracht. En hij moest zelfs op tournee gaan. En hij had George Machtel en drummer Erik Iningen gebeld... om, om met hem mee gaan. Maar hij was al ziek, dus dat is niet doorgegaan. Dus eh, minder bekend, maar eh, heeft mooie dingen gemaakt. En eh, van hem draai ik een nummer, de Dolphin Arnold Klos Trio... uit, van een cd'tje 2002, Heartstrings. Komt-ie, Arnold Klos Trio. Klos eh, trio. Voor mij niet zo bekend, maar toch een mooie kennismaking... doordat ik dat artikel gelezen had. Eh, wie weet eh, kennen jullie hem allemaal wel. de man is volgens mij in augustus van dit jaar overleden. Vandaar dat dat artikel in dat jazz-tijdschrift stond, Arnold Klos. Ehm, tijd voor iets meer swing. En dan kom ik terecht bij Brett Eldridge. Een eigenlijk van oorsprong country zanger. Heeft ooit eens een cd uitgebracht in 2016. Glow. Maar in 2018 is die cd opgeleukt met een eh, eh, mooie eh, big band erbij. Een swingende big band moet ik zeggen. En die Brad Elders heeft wel een mooie, warme en ronde vocale stijl. Leuk, mooi om te horen. Het nummer Glow van deze kerstcd. This fire is nice, but so are your eyes. They twinkle when you smile. Ain't felt this warm in a while. That northern star shines straight from your heart. Your looks are evergreen, sweet as the angels as they sing. You look in the light of my Christmas tree. So good, you in the mistletoe and me. So nice, you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Mm, You're at the top of my list followed up with your caramel kiss Nothing could ever compare to this feeling in the air. You look good in the light of my Christmas tree. So good, you and the mistletoe and me. So nice, you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Bring on the light, let's go! melts all the frost on the window pane. Let's never let this moment slip away. Just stay, just stay. You look good in the light of my Christmas tree. You in the mistletoe and me. You are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. tree. You and the mistletoe and me. So nice you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. I love to watch you glow. I love to watch you glow. Come on and glow. Do this with me right here. Come on. Ja, de andere kerstmuziek. Er is zo'n zender die, die misschien tien cd's heeft en daarvan alles van uitzendt. Maar dit is muziek die je eigenlijk nauwelijks of niet hoort op de, de radio. Brad Eldridge, Glow Deluxe 2018. Zeer de moeite waard voor de kerst. Eh, ik had al gezegd pianisten. We hebben Dave Brubeck gehad. We hebben Arnold Klos gehad. En nu kom ik bij een uh, Samora Penderdukes. Alleen die naam al prachtig. En Samora Penderdukes is een eh, componist-pianist. doet grote muzikale, multidisciplinaire projecten. is ook nogal politiek geëngageerd trad op in Carnegie Hall, eh, Witte Huis, eh, Sundance Film Festival... Montreal Jazz Festival, eh, toerde met allerlei artiesten... Bradford Marsalis, Christian Scott, Emily King. hij heeft ook de Transformation Suite gemaakt. En ja, ik vind het wel leuk om van hem iets te laten horen. Hij heeft meegedaan op, en ook werk gecomponeerd voor Common een zanger. En daar, het nummer, dat is misschien wel mooi van toepassing. Good Morning Love. Common en op de piano Samora Pendejukes. Música since we all got good in our essence. In the hood since we all good anyway. That's why you always hear another dollar, another day. I see the day as a new beginning. Movement of the people, movement of the women to get the earth spinning in the right direct. This movie of life sometimes might project scenes that don't seem serene. I like Palo Santo, put on Love Supreme and get into the being of the great I am. That's when I get to seeing just how great I am. Many, many times some mistakes I ran, but I'm just a cake, let me bake, goddamn. I pray I don't forsake my man, and whenever I fall on faith, I land imperfections resurrections. In the mirror, staring at God's reflection, reflecting on my aggressions, on my progressions, on my obsessions. There's a lesson in not feeling less than and seeing life itself as a blessing. When we wash all our pain away, we say, Oh my Lord. When we can't make it. my community. They be fueling me in the struggle of us. There's a unity, the moral universe. Stay schooling me. Will the king of kings really ruling me? I'm an instrument, stay in tune with me. This orchestrated by Kareem Samore booming me. If Agape had a cupid, she'd be shooting me. This rap here is fierce eulogy. Escape rooms with glasses of wine, just another crutch for my brokenness. A term that I got from my therapist. As a black man, I feel I should be sharing this. In the hood, they say we crazy and we derelicts, but we need it for our kids and our marriages. The old folks say Ja, dat was natuurlijk Common met op de piano. Die hoorde je eh, eh, Samo Samora Pinder Dukes, bekende pianist uit Amerika. Vrij nieuwe cd dit, 2019. Uh, klassieke akoestische jazz. Eh, ja, dat is eh, natuurlijk best heel mooi. En ik heb iets eh, klaargezet van de Esbjorn Svensson Trio. En dat is een mooi nummer geworden. Dat is een nummertje dat... dat, ja, dat ligt lekker in het gehoor. En dat heet The Message. Komt-ie. uh trio dat, daar zit Esbjörn Svensson speelt piano... Dan Berkland hoorde je op de bas... en Magnus Östrum op de drums. En de cd heeft een mooie naam... Strange Place for Snow. En cd 2002. En dit was het nummer The Message. Het hoogste tijd voor wat kerstmuziek. En als het over kerst gaat... dan kan je niet om George Shearing heen. Want die heeft ooit eens gezegd... In, eh, eh, ja, dat, eh, hij zei daarbij... ik hou van kerstmuziek. Ik kan en doe het vaak het hele jaar door. Bij kerstmuziek is er altijd wel ergens een glimlach. Christmas with the George Shearing Quintet is een eh, leuke cd voor de kerst. En daarvan een nummertje. Komt-ie. Deze kerstcd is 1998 en dit was nummer Snowfall. Eh, weer zo'n pianist die uh, eh, toe doet, George Shearing. Ehm, ja, dan kom ik bij een eh, hele andere cd, wat ik gewoon een prachtige cd vind. Dat is een cd van Charlie Haddon. dat is een, uh, ja, Sophistic Ladies heet hij. En dat is eigenlijk een soort verzamelaar eh, heeft een aantal zangeressen uitgenodigd... waarmee hij eh, eh, ja, een nummer speelt Cassandra Wilson, Nora Jones, Dana Krall, Melody Cardo. nou, te veel om op te noemen. Ook een hele bekende pianist doet er mee. Uh, Alan Broadband op de piano. En ik draai een instrumenteel nummer van die cd. Sophisticated Lady. En ja, daar hoor je natuurlijk ook weer Alan Broadband op de piano. even kijken waar ik hier heb staan. Oh, hier. Música hum. favoriete jazz-cd'tjes. Ernie Watts op de tenorsaxofoon, Alan Broadbent eh, piano... Charlie Hayden zelf, contrabas, Rodney Green op de drums. En eh, je hoorde ook nog eh, een strijkorkestje... was gearrangeerd en gedirigeerd door Alan Broadbent. Sophisticated Ladies heet het. En dat was eigenlijk... de cd heette Charlie Hayden Quartet West Sophisticated Ladies. 2010, dacht ik uit mijn hoofd prachtige cd. Eh, we gooien er weer iets kerstigs tegenaan.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 Yeah, yeah. Ja, mooi cd geworden van eh, John Legend. Een Legendary Christmas heet hij. En dit nummer, Have Yourself a Merry Little Christmas... Uh, werd gezongen door John Legend en Esmeralda, eh, Esperanza Spalding. Ja, hoor je ook niet zo gek vaak op de radio. Maar goed, hier in bij ZFM Jazz komt toch de kerstmuziek... die minder bekend is, naar voren. Eh, wat heb ik dan klaarstaan? Oh ja, je kent allemaal wel de cd van... Eh, eh, even kijken, van Bobby Hutcherson. Uh, die heette Mirrors, een cd uit 1963. En er is ooit eens een Millennium Jazz Lab sessie zijn er geweest... waarbij de internationale jazz joustersgemeenschap allerlei dingen van hem gesampled hebben. En dit is gedaan door de Davis... En die heeft, eh, even kijken, The Way gesampled. Eh, Joe Davis. Komt-ie. Joe Davis, eh, The Way, eh, staat op de cd Mirrors, The Jazz Jouster Vibes, een cd uit 2012. Zeer leuk. Dan heb ik nog voor als laatste nummer klaarstaan Grace Kelly. Dan moet je niet aan de zo denken, maar aan de saxofoniste. En die speelt het nummer Touched by an Angel. Komt van de cd Nothing Can Come Between Us. Kom ze, Grace Kelly. het zit er alweer op het eerste uur. We gaan eh, zo langzamerhand eh, naar de klok van 11 uur. En na de 11 zijn we natuurlijk gewoon weer terug. Ik hoop dat je dan er ook bij bent, want we hebben nog heel veel mooie muziek klaarstaan. See you na het nieuws. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen